De bus was op weg van de hoofdstad Nairobi naar de havenstad Kisumu aan het Victoriameer. Er zaten bijna 70 mensen in. Hoe het met de overige passagiers is, is niet duidelijk. Bij overstromingen op het Spaanse eiland Mallorca zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten zijn er ook gewonden en worden nog vijf mensen vermist. Sinds maandag heeft het hard geregend op het Spaanse eiland en er wordt nog meer verwacht. Vanuit Valencia zijn inmiddels tientallen militairen onderweg naar Mallorca. Bijna alle medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn... krijgen een uiterste houdbaarheidsdatum. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen had daartoe opgeroepen... en ze melden dat fabrikanten er massaal gehoor aan geven. In 2010 stond nog maar op 10% van de doosjes hoe lang de medicijnen houdbaar zijn nadat ze zijn aangebroken. Dit jaar moet dat oplopen tot 92%. Het is niet verplicht om een houdbaarheidsdatum op medicijnen te zetten, maar als medicijnen na het verstrijken nog worden gebruikt kan het middel minder goed werken of bijwerkingen geven. In een woonwijk in Nijmegen heeft een vrachtwagen drugsafval gelekt. De vrachtwagen heeft een kilometerslang spoor van chemisch afval achtergelaten. Vanwege de stank wordt bewoners aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. Mensen die door het afval zijn gereden moeten hun auto wassen. Het schoonmaken van de straten gaat moeizaam en sommige wegen zijn afgesloten. De politie is op zoek naar de twee mannen die de truck zouden hebben achtergelaten. Het weer, het wordt vandaag zonnig en warm met 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst nog bewolkt, maar later is er weer zon. En dan wordt het maximaal 23 graden. Ook vrijdag en vooral zaterdag nog warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In Noord-Holland staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam... tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht een kwartier vertraging. A4 daarna richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer een kwartier... Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Oost richting Den Haag. Tussen Durgerdam en Knoopend Amstel is de vertraging een half uur.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 her love every morning and butterfly kisses at night. It's just about time. Does my wedding gown look pretty, Daddy? Daddy, don't cry. Oh, with all that I've done wrong, I must have done something right to deserve her love every morning every hug in the morning and butterfly kisses.